Het tonnenwegende rotsblok was zo groot als een bus... De rots verpletterde het huis van twee verdiepingen in de plaats Stein aan der Traun. Op het moment van de klap waren vier mensen thuis. De vader van het gezin kwam om het leven, net als zijn dochter van 18. De moeder en de zoon van 16 zijn gewond uit het verpletterde huis gehaald. Ze werden gevonden door snuffelhonden. De Verenigde Naties houden in maart een donorconferentie voor Haiti. Dat is besloten in Canada, waar de ministers van Buitenlandse Zaken van zo'n 20 landen bij elkaar waren... om te praten over de wederopbouw van Haiti. Ook het coördineren van de hulp was een belangrijk gespreksonderwerp. Op de conferentie riep de Haitiaanse premier Bellerif de internationale gemeenschap op om Haiti ook de komende jaren massaal te blijven steunen. Het Amsterdamse openbaar vervoerbedrijf GVB heeft een prijs gewonnen vanwege een vergeten spatie. In een reclamecampagne schreef het bedrijf... en dan kom je erachter dat je geen losgeld bij je hebt. Omdat er tussen los en geld geen spatie stond leek het te gaan om losgeld. Dat wordt betaald bij een ontvoering. Maar het GVB bedoelde losgeld. Kleingeld dus. De zin is door bezoekers van de site spatiegebruik.nl uitgeroepen tot de onjuiste spatie van 2009. In het toernooi om de Afrika Cup heeft Nigeria zich via strafschoppen geplaatst voor de halve finales. Het duel met Zambia bleef ook na de verlenging doelpuntloos. Nigeria speelt donderdag tegen Ghana voor een plek in de finale. De andere halve finalisten waren al bekend. Algerije neemt het op tegen titelverdediger Egypte, dat gisteren Cameroen uitschakelde. Het weer.